Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Frankrijk en de VS werken samen aan een plan voor een staakt het vuren in Libanon... dat drie weken zou moeten duren. In die tijd zouden Israël en Hezbollah moeten onderhandelen over een diplomatieke oplossing. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt erop te rekenen... dat beide partijen het staakt het vuren meteen zullen accepteren. Israël zegt graag een diplomatieke oplossing te willen. Dat zou beter zijn voor zowel Israël als de Libanese bevolking... zei de Israëlische VN-gezant in een toespraak voor de Algemene Vergadering. Maar als de diplomatie faalt, zal Israël alles doen om de aanvallen van Hezbollah te stoppen... voegde hij eraan toe. Nederland betaalt begin volgend jaar gewoon de jaarlijkse bijdrage van 19 miljoen euro aan de VN-hulporganisatie UNRWA in Gaza. Alleen de eerder toegezegde extra bijdrage van 3 miljoen euro gaat niet meer naar UNRWA, maar naar UNICEF, zegt minister Klever. Steun aan UNRWA is omstreden binnen het kabinet. Klevers eigen PVV wil dat er eigenlijk helemaal geen geld meer naartoe gaat... na beschuldigingen dat medewerkers betrokken zouden zijn geweest... bij de Hamas-aanvallen van 7 oktober vorig jaar. FC Twente en AZ zijn goed begonnen in de Europa League. Twente ging gisteravond op bezoek bij Manchester United... en wist daar knap tot een gelijkspel te komen. Het werd 1-1, wat door de 4000 Twentse fans in Old Trafford als een overwinning werd gevierd. Eerder op de avond won AZ thuis met 3-2 van het Zweedse Elfsborg.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 Oh, let's go to the park. Let's get lost the way forget. Call for them and make them life get wrecked. Hey, got the things from a stand over there. Fix up yourself and come over here. Big and we rough and you know we go clear.